Eenzaamheid drijft mij terug. Oh Anita, oh Anita. Lieveling, ik kom weer vlug. Zonder jou vindt mijn hart toch nergens rust. elke nacht voor het slapen gaan. Oh Anita, oh Anita, blijf ik voor jouw foto staan.